van der Linde met het NOS-journaal. Oppositiepartijen verwijten het kabinet veel minder geld uit te geven aan Oekraïne. Volgens GroenLinks PvdA gaf het kabinet Schoof ruim 6 miljard euro aan militaire en financiële steun... tegenover 3,4 dit jaar. Premier Jette zegt dat er vorig jaar acuut meer geld nodig was... door het wegvallen van Amerikaanse steun. Met het huidige bedrag is Nederland al een grote sponsor, vindt Jette. Iran zegt dat schepen die een link hebben met de VS of Israël niet door de straat van Hormuz mogen varen. Andere niet-vijandige schepen zouden wel door mogen varen, meldt de Britse zakenkrant The Financial Times. Sinds het begin van de oorlog blokkeert Iran de belangrijke zeestraat... waardoor nu zo'n 2 miljoen vaten olie per dag er doorheen gaan... in plaats van zo'n 20 miljoen voor de oorlog de blokkade, ondanks de blokkade laat Iran dus nog wel schepen toe... maar wil daarbij voorkomen dat de VS en Israël van de zeestraat gebruik kunnen maken. President Trump heeft opnieuw gezegd dat er gesprekken gaande zijn met Iran. Trump zei dat de VS met de juiste mensen in Iran praat over een akkoord. Bij die onderhandelingen zouden volgens Trump ook buitenlandminister Rubio... en zijn schoonzoon Jared Kushner betrokken zijn. De woorden van Trump staan haaks op wat Iran erover zegt. Zij ontkennen dat er wordt onderhandeld. De VS zou volgens Iran wel contact hebben gezocht. Honderden supporters van Cambuur hebben vannacht de spelersbus onthaald in Leeuwarden. De Friese club won afgelopen avond met 2-4 van FC Emmen en keert terug naar de eredivisie. Volgens de Omroep Friesland kwamen de spelers rond kwart voor twee aan bij het Kooi-stadion... waar vuurwerk werd afgestoken. Cambuur was voor het laatst actief in de eredivisie in het seizoen 2022-2023. Het weer, regen en zware windstoten met windkracht 5 tot 8. Aan de noordelijke kust is het code geel. Morgenochtend waait het minder hard en neemt het aantal buien af.